uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten willen samen met negen andere landen een coalitie vormen... in de strijd tegen de extremistische islamitische staat in Irak. In de marge van de NAVO-top in Wales is overleg gevoerd over het nieuwe samenwerkingsverband... maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry bekend... Kerry sprak met collega's uit onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Turkije over een gemeenschappelijke strategie om de opmars van IS te stuiten. We moeten zien te voorkomen dat ze nog meer gebied veroveren, zei hij. Bewoners van het flatgebouw in Diemen mogen mondjesmaat naar binnen om hun spullen te halen. Voorlopig mag nog niemand definitief terugkeren. Gisteren vielen twee doden bij een gasexplosie in het gebouw. Volgens de burgemeester zijn de doden werknemers van de woningcorporatie. Met twee bewoners van de flat is sinds de explosie nog geen contact geweest. De flat moet eerst worden gestut voordat verder kan worden gezocht. Het kabinet is geen voorstander van een sportboycott van Rusland. Maar als andere Europese landen zo'n boycott willen... doet Nederland uiteindelijk mee, zegt minister Schippers. Europese diplomaten hebben voorstellen gedaan om Rusland uit te sluiten van internationale sportevenementen, zoals de Europese voetbalcompetities. Op die manier zou Rusland moeten worden gestraft voor het steunen van de separatisten in het oosten van Oekraïne. Het nieuwe Maxima-kanaal bij Den Bosch lekt. Rijkswaterstaat kwam er tijdens testen achter dat het water wegcijpelt over een lengte van 2,5 kilometer. Elke dag zakt het waterpeil zo'n 3 centimeter. Rijkswaterstaat gaat nu een kleibodem neerleggen in de hoop dat het lekken daardoor stopt. Daarvoor moet het kanaal worden leeggepompt. Rijkswaterstaat denkt dat het kanaal nog steeds volgens planning eind dit jaar open kan. Het weer vanmiddag half tot zwaar bewolkt met de meeste zon in het noorden van het land. Het is 22 tot 25 graden. Later in de middag in het oosten een paar buien, mogelijk met onweer. Morgen in het binnenland een enkele bui, verder veel bewolking en het wordt dan 21 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.